Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vandaag is het druk op Schiphol. Volgens de luchthaven is het vooralsnog behapbaar. De drukte is te vergelijken met afgelopen weekenden. De verwachting is dat de stroom reizigers in golven komt. Gisteren liet KLM tientallen toestellen leeg terugvliegen... omdat het te druk was op Schiphol. KLM gaat ervan uit dat dat vandaag niet gaat gebeuren. Het aantal doden door een brand in een bedrijf in Bangladesh is opgelopen tot 32... Het bedrijf waar het gebeurde is deels Nederlands. Er ontstond een explosie in een container met chemicaliën... waarna de vlammen en explosies verder gingen op het terrein. Veel slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Ook worden er nog veel mensen vermist. Er liggen geen slachtoffers meer onder de treinwrakken in Zuid-Duitsland. De politie denkt dat ze iedereen hebben gevonden. Daarmee blijft het dodental van het ongeluk van vrijdag op 5 staan. De Duitse verkeersminister heeft gisteren zijn medeleven betuigd. Hij is diep geroerd. We zijn tief gerührt und sprechen die Anteilnahme den Familien aus, der Opfer, der Verletzten. We spreken onze steun uit aan de families van de slachtoffers, zegt hij. Nog zeven mensen zijn vermist. En China heeft drie astronauten de ruimte ingeschoten. Ze moeten het nieuwe Chinese ruimtestation afbouwen. Vannacht werden ze met hun raket gelanceerd naar Tiangong, Chinees voor het Hemelspaleis. 3, 2, 1 liftoff of the Falcon 9 and DART on NASA's first planetary defense test to intentionally crash into an asteroid. De drie astronauten zijn straks ongeveer een half jaar bezig met het klussen aan dat nieuwe ruimtestation. Het weer nog droog, zonnig en een graad of 22 in het noorden en oosten van het land. In het zuiden en westen trekken buien over die langzaam over het hele land gaan. Er valt veel regen, het kan omweren. En in de regen is het 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Heerenveen staat op de A7 tussen Wieringenwerf en Brezandijk 5 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?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 Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord, waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze pauze hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de crème Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze pool naar buiten beweegt alles nu in slow Mensen zien me lachen op de foto, maar aan het einde van de dag dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag dan rij ik solo, solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo, solo, solo. Gesprekken met mezelf in deze polo en naar buiten beweegt nu in slow Mensen zien me lachen op de foto.